bij een gebrek aan iets beters, hier is Mark Peters. Starpoint de, de, de, Dance FM. Here We Go Again. Starboard FM, The Most Danceable. Nog één keer doen we het voor je. waar eh, Starpoint een beetje zijn naam ondankt. Starpoint hoorde je, Jordan, See the Light. Dit is voor nog één keer. Informer, you know say that I go blam. I keep boom boom Take the man I'm a snowman, I Informer, you know say that I go Take the I'm the I keep boom know, say that I'm a stormy, I go play him. I like you boom boom down. Take that man, I say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like you boom boom down. These are them on call me, now they blow down my door. Rainy, it part through through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region out of east detention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. They on the phone me, say they wanna want me For once I use the once and now me call me lover Love who me calling on the one tell me And me lover in my heart down to my belly Yes, and I'm a summer, I feel cool and deadly It's the one MC Shine and the one that is snow Together we all are gonna miss a tornado farmer. you know, say that I'm a snowman, I go glam I like you boom boom damn Take them on the city, that I'm a snowman, stop somewhere down the lane I like you boom boom damn Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam I boom boom damn Take the man that says it my stomach stops Somewhere down the lane I boom boom damn So listen for me, you better listen for me now Listen for me, you better listen for me now Bring me the rubber, the microphone, the rock on steady Yes, it down my stomach, Yeah, the art to cut on But I'm not in and out the dance, I miss the way I come from People them say you come from Jamaica But me born and raised in the ghetto, don't know what jail for know People shoes and them tear up and on me toes just a show up. When me a ballin' on the one your hand so so informer. You know say that I'm a snowman, I go glam. I lick it boom boom down. Take them on the sissy, then I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom down. Informer. You know say that I'm a snowman, I go glam. I lick it boom boom down. Take them on the sissy, then I'm a snowman, stop somewhere down the lane. You keep on run down Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jungle in Ari If away me go, me never left for a tally You say that it's no me, I the rum dance man Rum it in a dance, I in a nation you never know, say that I'm a stomach At the boom shaka Tell me Never leave you down flat in that one cardboard box You say that I'm a stomach I go reaching at the top So informer You know, say that I'm a stomach I go blame I lick you boom boom down Kick them on the say, say that I'm a stomach Stop stumble down a lane I lick you boom boom down Informer you know, say that I'm a me, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man and say that I'm a snowman, start somewhere on the land. Ik heb me altijd eh, afgevraagd uh, waar het nou eigenlijk over ging. Gaat het nou over waar, waar, ik denk dat het over gaat, Ron? Volgens mij gaat het niet over dat witte poeien wat, uh, wat uit de lucht komt, maar andere witte poeien volgens mij. Ja, ja, ja. ja. black up my hands, trail me down Cause I'm hanging with the snowman What I'm gonna do, I'm backed in a trap Slap me in the face and took all of my gap They have no clues and they wanna get warmer But Shan won't turn informer Dan zit ik me ook eh, vreselijk eh, af te vragen of dit nou ooit eh, Starboard FM Dance Tip is geweest. En nou hebben we hier natuurlijk het hele boekwerk liggen. Omdat we binnenkort natuurlijk Ron, pardon en ik de 10 jaar geschiedenis van Starboard gaan behandelen. Nou, dat is even in de, in de, lijst te kijken hier. Nou, dacht ik het toch echt, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Dus ik heb daar toch een beetje mijn twijfels bij. Laten we zeggen dat we dat voor Oudjaarsdag nog even boven water weten te toveren. Om het je vertellen, te vertellen of het dus wel of niet Starboard ZFM Dance is geweest ergens, eh, ja, 93, denk ik, rond 94, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan even op het singeltje kijken natuurlijk, wanneer het uitgebracht is. Was het 93 of was het al 94? Ik gok toch op 93, denk ik. Jij had het op 94, uh, eh, er staat hier toch echt 93, eh, even kijken. Oh ja, het begin 93, dus het zal, ja, het zal dan net wel of net niet geweest zijn de FM, The Most Danceable. Goeiedag en welkom. Dit is bij Gebrek om Peters. We're gonna hit the floor. Johnny Gill. Eh, wat we met z'n allen natuurlijk weer eh, gaan doen dit weekend. Lekker stappen. De dansvloeren onveilig maken. Dance FM. Dance FM. Zo is dat. Dance FM, Starpoint Dance FM wel te verstaan. Nog één keer doen we het voor je. Via mega veel frequenties in heel Nederland en via het wereldwijde web www.starpointfm.nl zijn we gewoon overal te horen. Nog één keer dus, inderdaad, doen we het voor je. En daarna hoor je ons nooit meer. En ja, of we ons dan een beetje gelukkig voelen. Ja, nou ja, aan de ene kant wel dat we het nog één keer mogen doen voor je. Dat we nog één keer zeggen, die most danceable. Dat we nog één keer die platen voor je draaien. En dat we nog één keer inderdaad bij je zijn. En, eh, nou ja, dat betreft is het nog wel leuk. inderdaad een beetje gelukkig voelen. Nou ja, eh, ja wel en niet. Uh. Aan de ene kant is wel dat we er weer zijn, maar dan is het nog maar voor één keer. High Fashion Audio op Starboard 937, zoals het dan eh, vroeger heette. En nu dus via al die frequenties en via het wereldwijde web www.starboardfm.nl, de livestream al daar. Trouwens ook de bron voor alle informatie omtrent Starpoint Dance FM. Als je inderdaad eh, wat van ons wilt weten, dan is eh, dat de plek om even te bezoeken. www.starboardfm.nl. en dan is het tijd voor, eh, nou ja, een, voor de laatste keer nog maar. Een Starboard FM dance tip, zoals we hem dan maar genoemd hebben. Weliswaar een iets ouder plaatje, maar het had zeker Starboard FM dance tip geweest in die tijd als we er geweest waren. Maar dat was even niet zo, want het was inmiddels alweer een jaar geleden dat je ons eh, gehoord had. Voor de laatste keer dus Starpoint Dance FM. En dit dus dan dit hele, ja, deze hele week dan maar. Starpoint FM Dance Tip, Magic, Soul Magic. soort uh, gelegenheids eh, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Soul Magic hoorde je. Deze dagen inderdaad veelvuldig eh, te horen hier op alle frequenties. Starpoint Dance FM. Was het eind van de zomer dat ik per ongeluk tegen dit plaatje aanliep in een of andere importplatenzaak. Ah, en ik echt, nou ja, zelf in moest houden om die zenders niet nog één keer aan te slingeren om die platen te mogen draaien. Nou ja, nu is het dan eh, zover voor de laatste keer Starpoint Dance FM. Geen twijfel mogelijk. Niemand draait zoveel hits als Starpoint Dance FM. Respect yourself clearly. Respect me sincerely. your eyes blue I thought you knew It's all about respect, baby From me to you The things you do, do It really turns me on I wanna make love, baby To the early morn Shower you with flowers It ain't no thing Bank account stacks Like a million dollar man I'm still your lover And you know it's like that So make yourself seen, baby Show me your respect Respect yourself mij betreft dan nog steeds een echte Starpoint Dance van plaat. R.E.S.P.E.C.T. Behandel jezelf zoals jezelf ook behandeld wenst te worden. Met respect. Ah, dat is een beetje het live motto van Starpoint ten opzichte van de justitie, hè? Eh, oh, dan moet je wel de, de, de, de scha eh, Dat wil je niet weten, hè? Richard van der Bos in de studio, het gaat meteen allemaal mis. Ik weet niet wat jij voor invloeden hebt allemaal. Uh... It's a rainy day. find it serene. Wait, wait, wait, wait. <laughs> Listen, if we just like change up the words and like uh, you know change it a little bit, we can maybe do something for Christmas. What do you think? Mm. Ah, okay. Yeah, no okay, problem. No problem. Can work. Mm-hmm. Yeah. Okay. Now it's December. The day is twenty-five. The way you are this day, you should we all year round. 365 days in the year, not just on Christmas Day. Cause it's Christmas. is het gewoon eh, derde kerstdag natuurlijk vandaag. Zaterdag 27 december 2003 schrijven we geschiedenis als eh, een van de laatste dagen. De dagen zijn gesteld. Dit is Starpoint Dance FM voor de laatste keer. ISMC hoorde je It's a Christmas Day. Nou ja, kerstmis alweer geweest. Op naar oud en nieuw, op naar 2004. De datum dat Starpoint FM definitief naar de geschiedenis verdwijnt. daar weet ik trouwens nog een hele leuke anekdote over. Do You See The Light? Ik kan me nog herinneren dat ik ergens met Sean eh, Akkerman ergens op het dak stond. Dat we even een zendertje eh, inderdaad eh, kwamen nakijken. Dat we dachten dat we bezoek hadden boven. omdat het licht aan was. Ja, dat licht was automatisch aangegaan omdat onze zender aan stond. Dat, eh, dat schijnt nou eenmaal zo te horen. Ik weet het ook niet. Eh, moet je mij maar niet vragen. Dat schijnt met vermogens te maken te hebben. Allemaal erg ingewikkeld. Snap, do you see the light? Starpoint, Dance FM. Nog één keer doen we het voor je. Nog één keer zeggen we tegen je. Laat je gewoon even lekker gaan. Mark Peters. The most danceable ja. En dan moet je de knop drukken. Nou, dat ga ik niet draaien hoor. Dat vind ik zo'n baggerplaat. Ik had die bedoeld. Leven met de deur op slot. In een kamer zonder ramen. Het duister schijnt, mijn licht kapot. Mijn ziel die snakt naar hier aan de mag best wel, wat mij betreft. Hè. Krijg je ervan, hè? Super druk hier in de studio. Ja, Peter is helemaal van zijn appere, appere dinges, zeg maar. die laatste keer dat we het doen, eh, doen we het altijd weer net even wat anders. Ja, is niet echt heel vaak voorgekomen dat je een Nederlandstalig plaatje op de radio hoorde. Op 937 in die tijd, Starpoint Dance FM. Ach, voor deze keer moet het eh, inderdaad een keer kunnen. Hè? Ik, kan me nog zoiets eh, herinneren dat John Akkerman met eh, Iedereen houdt van Doekoe en zo kwam aanlopen. Dat kan ik me nog wel iets van herinneren. Maar dat zal dan ook zo'n beetje wel een van de weinige platen geweest zijn in de Nederlandse dus tekst. die je hier gehoord hebt op Starpoint Dance FM. 937 was destijds de frequenties. En tegenwoordig kan je ons volgens mij over de hele band vinden. Voor die laatste keer doen we het dan inderdaad eh, voor heel Nederland om afscheid te nemen. Tot en met 2004, eh, dan houdt het op te bestaan. Starpoint Dance FM. En eh, nou, laat eens wat van je horen. Vinden we leuk. Studio at starpointfm.nl